Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden gaat na zijn vierdaagse reis door het Midden-Oosten met lege handen naar huis. Het is hem niet gelukt om de band met de Arabische wereld noemenswaardig te verbeteren. Op de laatste dag probeerde Biden Saoedi-Arabië ertoe te bewegen om meer olie te gaan produceren. Maar volgens de Saoedische kroonprins Bin Salman is dat onmogelijk. Zijn ontmoeting met Bin Salman kwam Biden op veel kritiek te staan. In zijn verkiezingscampagne had Biden nog beloofd dat hij van het autocratische Saoedi-Arabië een paria zou maken. Het dodental als gevolg van de hittegolf in Spanje is opgelopen tot zeker 360. Een Spaans onderzoeksinstituut heeft dat berekend. Alleen gisteren al vielen 123 doden door de hitte. Een Spaanse krant noemt als voorbeeld een medewerker van de gemeentereiniging in Madrid... die op straat in elkaar zakte. Zijn lichaamstemperatuur was opgelopen tot 41,6 graden. Hij overleed in het ziekenhuis. Vorige maand was er in Spanje ook al een hittegolf. Toen liep het aantal doden op tot boven de 700. De 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Australiër Michael Matthews. Hij leek het op de slotklim in Maanden te gaan afleggen tegen de Italiaan Alberto Bettiol... maar wist toch eerder over de finish te komen. Matthews werd eerder deze Tour al twee keer tweede. De gele leiderstrui bleef in handen van de Deen Jonas Vingegaard. Het lukte zijn rivaal Tadej Pogacar, de nummer 2, niet om tijd op hem te winnen. Robert Lewandowski vertrekt na acht jaar bij Bayern München en gaat naar FC Barcelona. De Catalaanse club aansta al een tijd op de Poolse spits, maar een akkoord over de transfersom liet op zich wachten. Bayern München meldt nu dat ze eruit zijn. Naar verluid gaat het om een bedrag van 45 miljoen euro dat door bonussen nog iets kan oplopen. Het weer. Het is een zonnige avond. De wind gaat liggen. Vannacht koelt het flink af.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. esta ronda la gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. banda gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 Si quiere que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame. Si quiere que vuelva, baby. Él ya no duerme de noche, tampoco de día. Estar sin está jodiendo la vida. No digas que me son tonterías. Yo no soy tuya todavía. Siempre, siempre tú estás llamándome. Siempre me baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva, no me llames, no me. Que yo bailo solita, no me busques, no me. Que yo bailo solita. Sorry si yo tengo todo lo que tú necesitas. No me importa si te jodas, que yo baile solita. Baby, no otra cosa y me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego puto con alcohol con gasolina, está divina, no, no na.